uur. moet met het NWS Journaal. Premier Rutte heeft met zijn Italiaanse collega Renzi gebeld over de rellen in Rome afgelopen week. Hij noemde het wangedrag en de vernielingen door Feyenoord-aanhangers verschrikkelijk... en zei zich te schamen voor deze supporters. Volgens Rutte werken Nederlandse en Italiaanse autoriteiten nauw samen bij het aanpakken van de daders... en het voorkomen van dit soort ongeregeldheden in de toekomst. Feyenoord-aanhangers misdroegen zich woensdag en donderdag in Rome... in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen AS Roma. In de Lier in Zuid-Holland zijn diverse toegangswegen afgesloten door de politie vanwege een aangekondigd Project X-feest. Een paar mensen die erop af waren gekomen zijn teruggestuurd. Een meisje plaatste op Facebook per ongeluk een openbare uitnodiging voor haar verjaardagsfeest, waar honderden mensen op afdreigden te komen. De Facebookpagina werd uit voorzorg uit de lucht gehaald. En via sociale media is nadrukkelijk gemeld dat het feest niet doorging. In 2012 liep een soortgelijk Facebookfeest in Haren in Groningen uit op rellen en vernielingen. De Belgische politie zoekt een blanke man tussen de 40 en 50 jaar vanwege de zuuraanval in een Antwerpse supermarkt. Hij wordt ervan verdacht dat hij zuur heeft gegooid in het gezicht van een schoonmaakster in de winkel. De vrouw heeft ernstige brandwonden, maar is inmiddels wel buiten levensgevaar. De dader wordt ook verdacht van andere strafbare feiten. Welke is niet bekendgemaakt. Voetbal AZ staat zeker een dag op de derde plaats in de eredivisie... dankzij de winst op Go Ahead Eagles vanavond. In Deventer werd het 2-0. De Alkmaarders hadden weinig problemen met de Deventenaren. ADO Den Haag heeft thuis met 3-2 gewonnen van Pek Zwolle. De wedstrijd eindigde spectaculair. In de extra tijd kwam Zwolle gelijk, maar daarna won ADO alsnog. Heracles Utrecht is nog bezig. Het weer de komende uren wordt het droger. Na een nacht met lichte vorst en kans op mist is het morgen vrijwel overal droog en schijnt de zon geregeld.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 girls in Miami, Miami, Miami. The girls in Miami get wild. I like the girls out in Paris, Paris, Paris. The girls out in Paris got style. I like the girls in Ibiza, Ibiza, Ibiza. The girls in Ibiza get wild. like the girls out in Cali, Cali, Cali. The girls out in Cali got style. I like the girls in Miami, Miami, Miami. The girls in Miami get wild. I like the girls out in Paris, Paris, Paris. The girls out in Paris got style.